Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel voor de verdachte in de Tindermoord. Thomas R. stak vorig jaar in Leeuwarden de Amerikaanse student Mieke neer. De twee hadden elkaar online leren kennen via Tinder en al een paar keer afgesproken... vertelde de advocaat van de nabestaanden eerder tegen RTL Boulevard. Daar is een soort van relatie uit ontstaan... waar eh, eh, de verdachte kennelijk een heel ander beeld uitkreeg uiteindelijk eh, dan Mieke dat voor ogen had. Toen de verdachte haar zag dansen met een ander andere man op een huisfeest ging hij door het lint. Hij reed weg en kwam even later terug met een mes, een hamer en Molotov cocktails. En stak de student meerdere keren. Volgens het OM een bewuste actie en dus poging tot moord. Thomas R. zelf heeft bekend. De meeste kinderboeken van de laatste tijd staan vol scheldwoorden. Dat zegt de bond tegen vloeken, die prijswinnende boeken uitploos. In de teksten staan woorden als sukkel, idioot en jemig. En volgens de bond tegen vloeken is dat nergens voor nodig... en kan een mooi en spannend kinderboek ook zonder dat soort taalgebruik. Een rijinstructeur uit Alkmaar is flink uit de bocht gevlogen. De man zou drie leerlingen tijdens lessen hebben aangerand. De man is opgepakt, maar inmiddels wel weer vrij. Hij blijft wel verdachte. En Nederlands succes op het WK Judo. Michael Korrel pakte een bronzen plak en dat voelt... Ja, geweldig. Eh, laatste. Vorig jaar vijfde. 2019 derde. Ik zit er nu gewoon weer bij. En een eh, aantal sterke jongens verslagen. En dat is waar ik het van de week ook over had. We zijn bezig met performen, met presteren op de mat. En ik denk dat ik vandaag weer een heel stuk... Eh, die werk heb laten zien. En daar ben ik heel trots op. Gisteren pakte Sanne van Dijk ook al brons. De medailleteller kan nog oplopen, want morgen en overmorgen komen de Nederlanders ook nog in actie.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 tussen Knopend de Hoek en Roelofaar en Sveen. Heb je 10 minuten extra nodig. Ook 10 minuten vertraging op de A9 naar Alkmaar... tussen Heemskerk en Knopend Kooimeer. En op de ringweg van Amsterdam de A10 West richting de A10 Zuid...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 aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties en grootschalige cocaïnehandel. Volgens de Telegraaf is hij nu aangehouden omdat justitie bang is dat hij naar Suriname vlucht. De gemeente Zutphen gaat zo'n 360 huiseigenaren helpen om hun woning te verduurzamen. Voor maximaal 2500 euro mogen ze hun muren, dak of vloer laten isoleren of het glas laten vervangen. En het weer, het is maximaal 17 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf donderdag meer wolken en af en toe een bui.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 Ik kan spreken. Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me weer in. Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt zo goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een tran achter mijn lach.